uur. Morat Rouakiri met het NOS-journaal. Viervoudig Olympisch atletiekkampioen Mo Farah was als kind het slachtoffer van mensensmokkel. Dat onthult hij in een documentaire van de BBC. Tot nu toe vertelde Farah altijd dat hij met zijn ouders als vluchteling uit Somalië naar het Verenigd Koninkrijk vluchtte. Nu doet hij uit de doeken dat hij op negenjarige leeftijd door een vrouw is meegenomen uit Djibouti en in Londen gedwongen huishoudelijk werk deed. Zijn ouders zijn nooit in het VK geweest. De Olympisch kampioen doet zijn verhaal om het bewustzijn over mensensmokkel en slavernij te vergroten. Iran is van plan om honderden drones aan Rusland te leveren voor de oorlog in Oekraïne. Dat meldt de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan. Het zou gaan om drones die bewapend kunnen worden. Of er al drones zijn geleverd aan de Russen is volgens Sullivan niet duidelijk. Wel zegt de VS over informatie te beschikken... waaruit blijkt dat Iran deze maand nog drone trainingen gepland heeft staan voor de Russen. Drones spelen een belangrijke rol in Oekraïne. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt op verkenningsmissies en bij raketaanvallen. De Britse conservatieve partij maakte op 5 september bekend wie Boris Johnson opvolgt als premier van het Verenigd Koninkrijk. Op dit moment hebben elf conservatieve parlementsleden gezegd partijleider te willen worden. Om deel te mogen nemen aan de afvalrace moet een kandidaat door tenminste 20 conservatieve parlementsleden worden gesteund. De nieuwe James Webb ruimtetelescoop heeft een kleurenfoto van de kosmos gemaakt. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft de afbeelding gepubliceerd. Het gaat om het diepste kijkje in het universum ooit. De foto toont een deel van de ruimte nog dichter bij het ontstaan van het universum dan ooit is waargenomen. De James Webb ruimtetelescoop kostte 10 miljard dollar om te bouwen. En dan het weer. Lokaal kan het nog een beetje mistig zijn. Maar overdag verdwijnt de mist snel en wordt het zomers. De temperatuur loopt op van 25 graden in het noordwesten tot 31 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.